uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rijswijk, Gelderland, is kort na middernacht een zendmast uitgebrand. De mast stond twee maanden geleden ook in brand en toen was er sprake van brandstichting. Dit jaar zijn verspreid over Nederland meerdere zendmasten in brand gestoken... of zijn er pogingen daartoe gedaan. Tot eind mei telde de politie zo'n 30 incidenten. De branden hebben mogelijk te maken met verzet tegen de uitrol van een 5G-netwerk in Nederland. Het aantal bevestigde coronabesmettingen is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de afgelopen 24 uur toegenomen met ruim 183.000. Dat is een record. De meeste nieuwe besmettingen waren in Noord- en Zuid-Amerika. Wereldwijd hebben nu meer dan 8,7 miljoen mensen een positieve test gehad. Bij een vleesverwerkingsbedrijf in Wales zijn 158 medewerkers positief getest op het coronavirus. Alle ruim 500 medewerkers zitten in quarantaine en zo'n 400 mensen zijn inmiddels getest. De lokale GGD denkt dat er meer besmettingen bijkomen. In Wales mogen volgende week maandag scholen deels weer open... maar door de uitbraak blijven scholen rond het bedrijf langer dicht. De politie in Den Haag heeft gisteren uiteindelijk zo'n 400 mensen aangehouden... rond de demonstratie tegen het coronabeleid. De meeste arrestanten waren mensen die na het protest weigerden het Malieveld te verlaten... Het protest was aanvankelijk verboden. Onder meer omdat de Haagse politie afgelopen week al wist... dat verschillende groepen onruststokers van plan waren zich te mengen onder de betogers. Emeritus Paus Benedictus XVI heeft onverwacht een uitstapje naar Duitsland gemaakt. Het is voor het eerst sinds zijn aftreden als kerkleider in 2013... dat hij de omgeving van Rome heeft verlaten... De 93-jarige Benedictus was de afgelopen dagen in Duitsland...